Dit jaar wordt naar verwachting 80% van de statiegeld flesjes en blikjes ingeleverd, maar het doel is 90%. Als je een flesje of blikje ook kunt inleveren bij bijvoorbeeld de kiosk op het station of de snackbar op de hoek, helpt dat mee om dat inzameldoel te halen. Uit de rondgang van de NOS bleek eerder dat verkopers weinig trek hebben in zo'n innameverplichting. Leden van de Europese Commissie die naar Amerika gaan... gebruiken daar voortaan wegwerptelefoons en simpele laptops... om de kans op spionage te verkleinen. Dat meldt de Financial Times. Het is een methode die meestal wordt gebruikt voor landen als China... of oorlogsgebied in Oekraïne. Laat volgens deskundigen zien dat er tegenwoordig heel anders naar Amerika wordt gekeken. En Katy Perry is weer veilig terug op aarde. Ze was een van de zes astronauten op de eerste volledig vrouw vrouwelijke ruimtereis sinds 1963. Om half vier werd de raket van Jeff Bezos bedrijf Blue Origin gelanceerd. 6, 5, 4, command engine start, 2, 1, ignition. De capsule met de zes ring kwam tot net boven de Karmanlijn, Een denkbeeldige grens tussen de aarde en de ruimte op 100 kilometer hoogte. Daarna keerde de capsule terug naar aarde. En toen de parachutes werden uitgeklapt was er gegil te horen. Next will be the main parachutes that get pulled out Hear that screaming inside the capsule? Ja, Katy Perry was na afloop onder de indruk. I feel super connected to love so connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give, mm-hmm. and how loved you are until the day you launch. Naast Katy Perry ging ook een Amerikaanse presentatrice, filmproducenten, twee wetenschappers en de verloofde van Amazon-baas Jeff Bezos mee. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen begint in het zuidwesten met bewolking in buien. Later breidt zich dat uit naar de rest van het land. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits eh, begonnen met behoorlijk wat vertragingen. Het zijn wel vooral dagelijkse files, maar het, eh, er staat toch al zo'n 120 kilometer in totaal. Wat opvalt is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor knoop het Oude Rijn zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is daar maar één rijstrook open. Vertraging 10 minuten. Er gebeurde een ongeluk eerder vanmiddag. De A9 Amstelveen richting Den Helder.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 De ME is in Amsterdam bezig met de ontruiming van het Maagdenhuis aan het Spui. Het gebouw van de UvA werd eerder vanmiddag bezet door zo'n 100 pro-Palestijnse betogers. Ze eisen dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische universiteiten. Na de explosie in Heerhugowaard Waard zit nog één verdachte vast. Bij de ontploffing donderdag in een appartementencomplex ontstond brand. Vijf mensen raakten licht gewond. Friedrich Merz treedt op 6 mei aan als nieuwe bondskanselier van Duitsland. Ook het coalitieakkoord van CDU en SPD zal dan worden goedgekeurd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen stijgt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Later op de dag is er kans op onweer. ZFM. It's your lover. Right. Shaggy. Alongside Bob Sinclair. The lovely Sahara.